De ME werd erheen gestuurd om de hulpverleners het werken mogelijk te maken. Voor de horecagelegenheid aan de Arena Boulevard werd rond 4 uur vannacht geschoten... waarbij drie mensen gewond raakten, onder wie de portier. Twee gewonden moesten naar het ziekenhuis. Volgens de Amsterdamse politie hadden de agressieve uitgaansklanten niets met het schietincident te maken. In Oostenrijk is op de rivier de Bregenzer Ache een grote groep rafters in de problemen gekomen. Een aantal boten sloeg om en 25 rafters verdwenen in de golven. 23 van hen konden snel worden gered, de andere twee pas na een intensieve zoektocht. Ze waren aangespoeld in een gebied waar geen auto kon komen, ook een redding per boot mislukte en uiteindelijk zijn de twee met een helikopter opgehaald. Een van hen moest naar het ziekenhuis. In totaal deden 65 mensen mee aan de raftingtocht in de provincie Voorarlberg. In de Twentse plaats Losser veroorzaakt het riviertje de Dinkel wateroverlast. De Dinkel is overstroomd, waardoor kelders zijn ondergelopen en straten blank staan. Twee natuurgebieden in de buurt zijn voor alle verkeer afgesloten. De Dinkel kan het regenwater dat de afgelopen dagen is gevallen niet aan. En de brandweer houdt rekening mee dat er nog meer wateroverlast ontstaat... omdat de Dinkel nog niet het hoogste peil heeft bereikt. Dat gebeurt pas over een paar uur. Op kwetsbare plaatsen in Losser zijn zandzakken neergelegd. Ook in andere Overijsselse riviertjes is het water sterk gestegen gestegen, maar die kunnen tot nu toe het regenwater nog goed afvoeren. Het weer, buien met onweer, behalve in het zuidwesten. Het is een graad of 17. Vanavond en vannacht aan de kust nog wat buien. Het koelt af tot 11 graden. En morgen overdag is er veel regen en wind. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. zomaar een grote zomerhit kunnen worden volgens mij deze single. Door de La Fuente tezamen met het Rosenberg Trio en Kitada. FM. voor Zandvoort en de regio. En dat was het eh, eerste plaatje in de derde uur van dit programma, Albert-Jan. Ja, we zitten alweer uh, voorbij de klok eh, van vieren. Het nou, vliegt weer voorbij. Een uur te gaan met nog diverse berichten. We kijken even waaronder we kijken even vooruit naar 12 september, want dan is het weer Kunstfestijn 2010. Mhm. Eh, onder de bezielende leiding van niemand minder dan Roy van Buringen. Voor de rest hebben we nog ander wat eh, regionaal en lokaal nieuws. En eh, oh, als we tijd over hebben, of tijd hebben, dan ook nog een beetje buitenlands sportnieuws. En ondertussen zitten we ook te genieten van, eh, van de beelden op televisie. Ja. De Air Race, de, Red Bull Air Race. Red Bull Air Race, dat blijft altijd spectaculair. Ja, en daarom zei ik aan het begin van het programma, de tijd vliegt voorbij. Maar ja, <laughs> jij had hem even niet. Ik had hem even niet. Nee, nee, okay. Maar nu wel. Maakt niet uit. <laughs> Hij is weer uitgelegd bij deze. We hebben nog een uur te gaan voordat de jongens van Entertainment for You het gaan overnemen.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 Van, ja, eh, dat klopt, dat klopt. Maar ja, dat heb je nu ook met eh, Carol Emerald natuurlijk. Ja, dat doen ze. Dat doen ze ja. Dus die gouden oude... lekker die gouden oude sound en dan een nieuw plaatje uitbrengen. Onderschat het niet hoor. Heerlijk. We kijken even vooruit en wel naar 12 september, want dan is er weer het Kunstfestijn 2010. Het kunstfestijn 2008-2009 was de afgelopen twee jaar een succes. Daarom heeft de organisatie besloten om op 12 september 2010 met een derde editie te komen. Ze zijn daarvoor op zoek naar talentvolle jonge mensen met een passie voor muziek, dans, circus, poëzie, cabaret, musical of toneel. Het maakt niet uit of het een groep of een solo-act betreft, zolang het maar kwaliteit heeft. Onder het motto Verzin het maar willen ze laten zien dat jonge Nederlandse podiumkunstenaars heel wat te bieden hebben tijdens de shows op het Raadhuisplein in Zandvoort. Dit jaar zal de show plaatsvinden op 12 september van half 2 tot 4 uur. Voor jong talent van 7 tot 21 jaar. Net als elk jaar zorgt de organisatie in samenwerking met het OVZ Cultuurfonds... voor een grote show vol met talent door heel Nederland. Hiervoor wordt net als elk jaar voor muziekpaviljoen op het Raadhuisplein gekozen. Een prima plek voor een mooi evenement. Uh, eh, wilt, u, wil je daar eventueel aan meedoen? Of eh, in ieder geval, u, kunt sowieso gaan kijken. Ik hoop voor hun dat het mooi weer is. Maar wil je eventueel nog opkijken of je nog eh, mee kan doen? Ga dan naar de volgende website. www.onair-events.nl Onair-events.nl Het gaat zeker weer een mooi event worden, Albert-Jan. Tuurlijk wordt het weer... Ja, vorig jaar... vorig Wanneer is het 12, 12 september? 12 september, ja. Oké, okay, inschrijven onairevents.nl. Juist. Nou, komt helemaal goed. Streepje eh, event. Wat is dit? Even luisteren hoor. Juist. Bart Overgaal. Oh, Oké, zo. Nou, ga je krijgen. Why do fools fall in love? Oh, die ken ik ook in een andere vraag, uitvoering. Goeie vraag. Heel goed. is wel leuk, Albert-Jan. Why do fools fall in love? De titel zegt het al, hè? Nou, de baseballs hebben deze weer in een nieuw jasje gestoken. Moet jij je even aan gisteravond denken. Oké. Okay. Ga ik speciaal voor jou draaien. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, listen. You see the get hot every time I come through when I step up in the spot.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 Don't worry about it, you wish your girlfriend was hot like me? Don't baby? Je kan alle kanten op met mij hoor. Ja, nee. Wat jij maar wil. <laughs> Vandaar dat we ook zo lang wel met elkaar volhouden. Dat bedoel ik. <laughs> je, hebt eh, nog een berichtje. Ja, de scholen zijn weer, beginnen weer. Hè? Dus we gaan weer eh, naar school. En ook... Eh, zo ook, gaan wij weer naar school? Nou ja, de scholen beginnen ja, weer. Ja, maar wij toch niet, hè? Wij, <laughs> wij, gaan, niet naar school. Maar oh, even, dat is natuurlijk wel weer ook leuk. Want de cursussen van Pluspunt beginnen ook weer. En dan hebben ze namelijk aanstaande vrijdag om 3 september... vanaf 4 uur tot 8 uur hebben ze, houden ze open huis aan de Vlemingstraat 55. Want tijdens eh, deze open dag kunt u actief maken met een deel van het cursusaanbod en er zijn veel docenten aanwezig. Zo zijn er cursussen Spaans, eh, zelf kleding maken, aquarellen, Engels, omgaan met hyperventilatie, te veel eigenlijk om op te noemen. Maar vandaar dat ze ook een open huis houden van 4 tot 8 uur. Wilt u eh, van tevoren nog wat informatie, dan kunt u kijken op www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl En hier is The Street Life. Ja, speciale uitvoering. Even, rust. Even, bijkomen. <laughs> komt hij aan. Neither lost nor found Hear the long now. Ze hebben het weer voor elkaar, Albert-Jan. Weer een lekkere single van Nick en Simon. Ja. Echt een geweldige plaats, hoor. Een nieuwe dag. Ik, grappig, ik ben gewoon een fan van, eh, van de jongens. en je mag dat nummer kon je, mocht je gratis downloaden, geloof ik, hè? Ja, is dat zo? Ja, via de oh. Telegraaf. Tenminste, dat las ik van de week. Oké. Okay. Dus, uh, maar nee, die jongens zijn lekker bezig. Ook op eh, televisie, leuke en Die clip die erbij, die clip die erbij, komt, erbij hoort is ook erg het, aanzien waard. Die heb ik nou nog net niet gezien. En wat die jongens doen, en, eh, het wordt allemaal in goud omgezet. Hè? Helemaal goed. Maar niet uit waar ze mee komen. Eh, tijd van cultuurberichtje? Tuurlijk. Want eh, vorige week zaterdag werd in het Zandvoortmuseum de tentoonstelling Voetlicht geopend. Met twee- en drie-dimensionale opvallende uitingen samengevat in een tweetal ruimtes in het museum... laten de leden van beeldende kunstenaars Zandvoort, BKZ Zandvoort in het kort hun visie zien van het woord voetlicht. Interessant en intrigerend in ieder geval tot en met 5 oktober te bewonderen. Laat u verrassen door de vele verfrissende uitingen in de tentoonstelling Voetlicht. Het Zandvoortsmuseum en de BKZ, BK Zandvoort nodigen u graag uit voor een bezoek. bezoek. Het museum is van woensdag tot en met zondag geopend van 1 tot 5 uur. Oké, nou helemaal goed. Daar komt hij aan, de plaat die we bedoel.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 Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. we can dance if we want to. We've got all your life we abuse it and ever gonna lose it. Everything will work out right. I say we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance, everything's out of control. But we can dance, we can dance, doing it from pole to pole. But we can dance, we can dance, everybody look at your hands can dance, we can dance. Everybody's making a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. van het ochtendlicht en zie je negatief van jouw gezicht. Want afgelopen nacht heeft heel wat aangericht. Mijn ogen gaan niet dicht. Alles wat je deed, dat herbeleef ik weer. In geur en kleur, want ik verlang naar meer. En als ik aan je denk, dan doet mijn hart zo'n zeer. En gaat het met de zwoele nacht weer aan je zij. Kom deze keer iets dichterbij. Dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij. laat en zonder woorden in Als eerste, Albert-Jan, hoor je de Man Without Hats en de Safety Dance uit de jaren 80. Zeg je helemaal niks, hè? Als je had gezegd dat het een, eh, net een nieuwe uitgave was, had ik het ook geloofd. Echt waar? Nee, deze was totaal aan mij voorbij gegaan. Oké, nou, ik hoop dat de luisteraars hem wel herkend hebben, hè? Dat is toch wel leuk. Feest ter herkenning. Maar wat de Formule 1-fans eh, zeker niet zal eh, ontgaan, is dat... Rubens Barrichello, deze 38-jarige Braziliaan, morgen op het circuit van Spa-Francorchamps zijn 300ste Grand Prix in de Formule 1 rijdt. En hij bezweert nog even gretig als 18 jaar geleden te zijn. Mentaal ben ik waarschijnlijk sterker dan ooit, meent de coureur van Williams. Je lichaam moet uiteraard ook wennen aan de Formule 1. Maar over mijn fysieke conditie kan ik ook kort zijn. Ik voel me zeer fit. Helaas, en nogmaals misschien mensen die later hebben ingeschakeld... Eh, heeft hij zich niet in de voorste rijen kunnen kwalificeren. Ik zal nog even volledigheidshalve melden... dat op de tweede startrij op de vierde plek eh, Sebastian Vettel vertrekt.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 Nee. Nou, dat... Uh... Flink ook? Ja, sky high? Het college, nou, ook sky high. Het college heeft plannen namelijk om de toeristenbelasting over de, op de overnachtingen te verhogen. Het tarief, nu 1,50 euro, moet volgens het college omhoog naar 2 euro. Eh, Afgelopen donderdag voor een week heeft het college de logiesverstrekkende bedrijven in Zandvoort daarvan op de hoogte gebracht. Nou moet uiteraard natuurlijk de raad nog beslissen, maar goed, in ieder geval... Eh, de, de intentie is er om die te gaan verhogen. En als ze dat door gaan rekenen aan de cliënten, aan de gasten, dan eh, wordt het nog eh, duurder hier. Dus wij mogen blij zijn dat wij in Zandvoort wonen, wij hebben geen toeristenbelasting te betalen. Dat is waar. <laughs> Daar heb jij weer een punt. Maar goed, wat je al niet moet verzinnen, ja verzinnen wil ik, dat is een sterk woord. Maar goed, je moet, je moet ergens weer inkomsten gaan genereren. Want anders eh, teren we er allemaal op in, hè? Klopt. Nou, zullen we dan maar gaan eh, verhuizen naar Afrika of zo? Misschien is het nou anders. Dat bruggetje van jou, ik ben er helemaal stil van. <laughs> Hier is Toto met het eh, nummer Afrika. Oh, Ook toevallig.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 Geen idee, hè? jij wel? weet je niet, hè, Van Funhouse? Nee, ik ook niet. Geen flauw idee. Een lollig huis of zo, weet ik wel. maar goed, we, zijn, we hebben toch... een pink. Ja, we zijn toch mooi door onze berichten heen. En eh, alle activiteiten hebben we toch weer bij de poot gehad. Nou, we moeten ook dus- plaats gaan maken voor eh, Entertainment for You, dus... Ja, dat, die gaan neemt om vijf uur van ons over. We gooien er gewoon nog een plaatje in van Wim. Met nog een klein stukje intro. En dan, <laughs> Oké. dan nou zijn we zo dadelijk nog met één plaat terug. Graag tot zo. Hier is Club Tropicana. het strand zitten, weet je wel, zonnetje op je bol, wat wil je nou nog meer? Nog een paar en weken. deze muziek. Nog een paar weken wachten, dan mag je. Ja, zeker. ja, zeker. lekker 14 dagen naar, naar eh, ja, tropic, eh, tropic eh, gebeuren. Hè? Tropic gebeuren. Naar, en je, je, neemt je eigen barkeeper mee, heb ik begrepen. Ja, klopt. Nee, <laughs> dat lijkt me wel handig. Was je vorig jaar niet over daar kennen ze dat bieren. Ja, dat Engelse bier tappen ze daar, weet je wel. Zonder schuim. Oh, dat is niks. Maar dan moet die druk een beetje hoog gesteld worden of zo. Ja, dus vandaar. Koolzuur. Ik vind het slim dat je je eigen barkeeper mee Ja, toch? Helemaal goed. Dus dat regelen wij. Dat regelen jullie. Dus maar, zo dadelijk entertainment for you. En morgen nog heel veel te doen trouwens. Ja, natuurlijk het mooie orgelconcert. En eh, morgenmiddag eh, tegen de avond de Solex race. Bubbles on the beach. Dus nog van alles en nog wat te doen eh, morgen in Zandvoort. En vanavond natuurlijk ook. Dus nee hoor, de mensen hoeven zich niet te vervelen. Nee, dat dacht ik ook. En volgende week dan zijn wij er gewoon weer. Zijn we er gewoon weer. En dan hebben we weer drie uur live ZFM vanaf het Gasthuisplein. Zo dadelijk Entertainment for You. Hebben we nog iets leuks? Nee. Nee? <laughs> Ja, gewoon lekker luisteren. Ja, lekker luisteren. Oké, okay, gewoon lekker <laughs> luisteren. Heerlijk Nederlandstalige muziek. En uh, twee uur lang live vanaf het Gasthuisplein. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En een uh, fijne zaterdag.